Eh, met het NOS-journaal. Van de garanties die in 2003 bij de fusie van KLM met Air France aan de Nederlandse staat werden gegeven, blijkt niet veel meer over. Dat schrijft de Volkskrant op basis van stukken die in handen zijn van de krant. In 2010 werden sommige afspraken zelfs geschrapt. Zo kan de directie van Air France KLM nu KLM-vluchten vanaf Schiphol schrappen of overhevelen naar de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, schrijft de krant. VVD, CDA en SP eisen uitleg van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. De kwestie staat donderdag op de agenda van de Tweede Kamer. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen niet langer op grote schaal metadata van haar burgers verzamelen. Die bevoegdheid valt onder de Patriot Act, die om zes uur Nederlandse tijd afliep. Een alternatief is nu de Freedom Act. Daarmee kunnen de inlichtingendiensten na toestemming van de rechter metadata van telecomdiensten inzien, maar niet meer opslaan. De Senaat moet daar nog wel mee instemmen. FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft bij de toewijzing voor het WK in 2022 niet op Qatar gestemd. Dat heeft een directeur van de FIFA gezegd op de Duitse tv. Het is vrij uitzonderlijk dat de FIFA iets loslaat over de geheime stemming. Qatar kreeg uiteindelijk wel het WK toegekend. Daar kwam veel kritiek op, omdat het in het Midden-Oosten zomers veel te heet zou zijn om te voetballen. En ook toen verhalen de ronde over corruptie bij het toekennen van de WK's in Rusland en Qatar. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn nu in Washington bij de Nederlandse ambassade aangekomen voor het begin van hun bezoek aan de VS. Ze hebben gisteravond gedineerd met de ambassadeur en vooraanstaande Amerikanen. Het bezoek aan de Verenigde Staten duurt nog tot woensdag. Er staat onder meer een ontmoeting met president Obama op het programma. Het weer vanochtend eerst veel bewolking, later is er af en toe zon, maar ook nog kans op een bui.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 If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, you won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.